I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see.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 Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het Nederlandse fregat De Tromp heeft vanmiddag opnieuw succes gehad in de strijd tegen piraterij voor de Somalische kust. Een Duits koopvaardijschip werd bevrijd van piraten. De Tromp wist het moederschip van de piraten met waarschuwingsschoten te verjagen. Mariniers namen de brug van de Duitse vrachtvaarder onder vuur, gingen aan boord en arresteerden daar tien piraten. De Tromp wordt binnenkort in de Golf van Aden afgelost door het marine transportschip Johan de Wit de peuter uit Drachten die dit weekende overleed is omgekomen door geweld. Het blijkt uit de lijkschouwing. Gisteren werden in verband met de dood van het meisje twee vrouwen opgepakt, onder wie de moeder van 21. Het kind van twee werd in de nacht van vrijdag op zaterdag met een ambulance opgehaald uit een huis in Eindhoven waar een feest aan de gang was. In de Franse Alpen zijn zeker vijf mensen omgekomen bij ski-ongelukken door een lawine. Twee mannen en twee vrouwen waren bij Chamonix buiten de piste gaan skiën. Elders in de Franse Alpen kwam een vrouw door een lawine om het leven toen ze aan het skiën was met twee vrienden. Bij een andere lawine in de Franse Alpen raakte een skier zwaar gewond. Op de Amerikaanse klokkenluidersite Wikileaks is te zien hoe Amerikaanse militairen in Bagdad twee journalisten van Reuters en twaalf Iraakse burgers doodschieten. Het gebeurde bijna drie jaar geleden. Volgens de coalitietroepen was het een actie van Iraakse opstandelingen. Amerikaanse autoriteiten weigeren de beelden vrij te geven. De Amerikaanse minister van Verkeer LaHood wil Toyota de maximumboete van ruim 16 miljoen dollar opleggen. De Japanse autofabrikant zou maanden hebben gewacht met het melden van problemen met het gaspedaal in sommige types, waaronder de Prius. In Amerika moet zo'n defect binnen een week worden doorgegeven. Het weer... Vanavond plaatselijk nog wat lichte regen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 4. Morgen overdag droog en vrij zonnig. De middagtemperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden. Dit was het NOS.